Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een medewerker van justitie is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De man heeft vertrouwelijke informatie uit de extra beveiligde inrichting in Vught gekopieerd. En ook deed hij dat over de gevangenis op Schiphol. De man e-mailde bestanden van zijn werkadres naar zijn privé-mailadres. Het ging onder meer om procedures rond de beveiliging van gevangenissen. En de man zou niet gelinkt zijn aan een criminele organisatie. Journalistenvakbond NVJ is bezorgd over de overname van RTL Nederland door het Belgische DPG Media. Door die overname vallen titels als Nu.nl, De Volkskrant, RTL Nieuws en Buienradar straks onder één bedrijf. De toezichthouder moest kijken of DPG Media niet te machtig zou worden. En er zijn nu wel voorwaarden gesteld, vertelt economieredacteur Ruben Eg. Namelijk dat eh, de titels van RTL apart moeten blijven. De nieuwswebsite van RTL Nieuws mag ook niet fuseren met nu.nl tot één grote gratis site. Die mogen ook niet achter een betaalmuur verdwijnen. Die moeten gratis eh, blijven. Verder Verder wordt ook hun eh, redactionele onafhankelijkheid in een bepaalde stichting ondergebracht. En mogen ook niet zomaar directeuren gaan besluiten om eh, het nieuws van het ene merk bij het andere merk onder te brengen. Want dat is lekker goedkoop. DPG neemt RTL voor 1,1 miljard euro over. En in Venetië is het driedaagse huwelijksfeest van Jeff Bezos bezig. Veel mensen waren het niet eens met de komst van het grote feest van de Amazon-miljardair. Maar volgens deze Nederlandse vrouw, die in Venetië woont, valt het allemaal nog best wel mee. Bezos heeft voor deze drie dagen feest vijf luxe hotels afgehuurd, twintig watertaxis en drie feestlocaties. En dat is het eigenlijk. Dus eh, het valt wel mee, want het zijn allemaal heel gereserveerde plekken die iedereen af kan huren. Eh, hij dus ook. En eh, die worden dan opgebouwd, maar allemaal vrij discreet. Dus daar merk je weinig van. Daar houdt hij dan zijn eh, privéfeesten met 200 gasten. En of vindt deze Nederlandse vrouw dat Venetië beter dit soort exclusieve dingen aan kan... dan het massatoerisme dat Venetië jaarlijks overspoelt. Het weer. Het is droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Morgen begint bewolkt. Later kans op meer zon bij een graad of 25. En vanaf zondag komt er sowieso meer zon aan en wordt er tropisch zomerweer verwacht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A10 Zuid is het heel druk nog steeds rond Amsterdam. Onder meer op de A10 Noord staat file, maar ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je een half uur vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is het oponthoud nog drie kwartier... tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam-Gaasperdam. Van Diemen naar Alkmaar heb je nog 25 minuten tijdverlies. Tussen Amstelveen en Knopend Velzen staat het daar vast. Op de A5 naar Amsterdam is de vertraging nog een kwartier. Verder is het nog heel druk op de N232 van Haarlem naar Amstelveen...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 And the world's crashing down, and you can't bear the cross. I said, baby, you're not lost. Mm, I said, baby, you're not. baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah. I said, baby, okay, okay, okay, okay, On trumpet, the Martin trumpet, the Martin trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, I'll see it. No. On bass line, Martina Nanny's come. baseline. I'll see it. No. On baseline. Martina Nev. Nev. Uh, okay. God, I should get married. Here I am. get married. Here I am married. Here I am married. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana.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 Het heeft het Hoge Rechtshof bepaald in een zaak over geboorterecht en staatsburgerschap. Trump noemt het een gigantische overwinning. In Iran zijn de afgelopen dagen honderden mensen opgepakt. Die worden verdacht van spionage voor Israël. Ook is een onbekend aantal mensen zonder vorm van proces ter dood gebracht. Een oud-justitiemedewerker is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... voor het kopiëren van vertrouwelijke informatie over de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kopieerde ook gegevens over de gevangenis op Schiphol. En het weer vanavond nog een tijdje zon. Morgen wolkenvelden, in de loop van de dag meer zon en maximaal 28 graden. Dit is ZFM. to break. You promised me forever. Why did you tear us apart? At the end of you'd never walk away. You promised me forever.